4 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal hebben geholpen bij tentamenfraude. Het gaat om docenten van de mbo-opleiding Logistiek. Ze gingen thuis langs bij spijbelaars om de vragen en antwoorden van tentamens te geven. Blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. Ook is er gesjoemeld met aanwezigheidslijsten. Docenten schreven studenten die spijbelden soms toch op de lijst van aanwezigen. De Raad van Bestuur erkent de misstanden en heeft twee docenten en een teamleider van het ROC geschorst. Tientallen tentamens zijn ongeldig verklaard. De kiesraad wil dat er een nieuw stembiljet komt... dat elektronisch geteld kan worden met een scanapparaat. De raad adviseert het kabinet om daarmee te experimenteren... vanwege problemen bij de verkiezingen in maart. Door de 28 partijen die toen meededen... moesten mensen hun keuze aanvinken op een groot onhandig stembiljet... waarop mensen de kandidaat van hun keuze niet goed konden vinden, al dus de kiesraad. Die wijst er ook op dat formulieren soms zijn aangestampt in de stembussen, wat volgens de kieswet niet mag. Ook kostte het tellen veel moeite, omdat de formulieren zo groot waren. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma hebben samengesproken met informateur Cenk Willink. Na afloop wilden ze niet zeggen wat er is besproken. Rutte zei dat hij niks te melden had en Buma vond het een goed gesprek. Ze waren samen een uur bij Cenk Willink. Die gaat volgende week verder met zijn werk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan van 10 tot en met 12 oktober op staatsbezoek naar Portugal. Ze zijn uitgenodigd door president Marcelo Rebelo de Sousa. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken en Handel zullen meegaan naar Portugal om een handelsmissie te leiden. Het weer nog, de zon schijnt geregeld, maar in het zuiden meer wolken... en later vanmiddag en vanavond ook kans op regen of onweer.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 In totaal staat er 140 kilometer file in de Randstad. Op de A1 is de druk van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge 10 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Op de A9 ook Alkmaar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er is één tunnelbuis van de Koentunnel richting Den Haag dicht. Want daar staat een te hoge auto voor. De file daarachter valt mee. Op de A... 28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een lange file van 13 kilometer.